Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. In Syrië zijn opnieuw vier brigaden naar de opstandelingen. Dat heeft het Vrije Syrische leger gezegd tegen persbureau Reuters. Drie van de generaals vluchtten de afgelopen dagen naar een kamp voor deserteurs over de grens in Turkije. De vierde is in Syrië gebleven om te vechten. Eerder al hadden drie andere brigadegeneraals de kant van de oppositie gekozen. De zeven zijn de hoogste officieren die overliepen. De opstandelingen zeggen dat ze zich zorgen maken over de families van de generaals. De familie van één van hen zou al zijn gearresteerd. Gisteren maakte de Syrische onderminister van Olie bekend dat hij zijn ontslag heeft ingediend en zich heeft aangesloten bij de rebellen. Dat bleek uit een filmpje op YouTube, waarvan wel de echtheid nog moet worden vastgesteld. In de Verenigde Staten is zanger Jimmy Ellis van de Tramps overleden. De band brak begin jaren 70 van de vorige eeuw door tijdens de discorage. In Nederland was Love Epidemic in 1973 hun eerste grote hit. Later volgden Shout, Hold Back the Night en Disco Inferno. Dat laatste nummer kwam in 1976 voor in de soundtrack van de film Saturday Night Fever. Jimmy Ellis overleed in een verpleeghuis in Rock Hill, South Carolina. en was 74 jaar. Tennisser Robin Haase is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells. Haase, de nummer 55 van de wereld, verloor in drie sets van de Spanjaard Pablo Andujar. Haase was nog de enige Nederlander in het mannentoernooi. Thomas Gorel sneuvelde eerder al in de kwalificaties. In de Europa League heeft AZ thuis met 2-0 gewonnen van het Italiaanse Udinese. PSV verloor in Spanje van Valencia, het werd 4-2. En eerder won FC Twente in Enschede met 1-0 van Schalke 04. Over een week zijn de returns in de Europa League. Het weer vannacht opklaringen en wat wolkenvelden, plaatselijk wat mist.